Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse politie onderzoekt of de Nederlandse journaliste Frederike Geerding... kan worden aangeklaagd voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dat zegt haar advocaat. Geerding werd zondag opgepakt. Ze zou worden vastgehouden met een groep Koerdische activisten... over wie ze een reportage aan het maken was op het moment van de aanhouding. Minister Ploemen zei in de Tweede Kamer dat ze van de Turken heeft gehoord... dat Geerding is aangehouden in een verboden gebied... en dat ze zichzelf en anderen in gevaar zou hebben gebracht. De minister herhaalde dat het kabinet zich zorgen maakt over de persvrijheid in Turkije. Het herstellen van de waterleiding bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam gaat nog vijf tot zes dagen duren. Dat is langer dan verwacht. Het waterbedrijf ging eerst uit van hooguit drie dagen. Wel heeft iedereen inmiddels weer drinkwater. Vanochtend sprong een waterleiding. Straten liepen onder en de kelder van het ziekenhuis met de technische ruimtes kwam onder water te staan. Inmiddels is de evacuatie van alle 340 patiënten in gang gezet. Het is nog niet duidelijk hoe de schade aan de waterleiding precies is ontstaan. Er zijn DNA-sporen van verdachte Bart van U gevonden op een kous van de vermoorde oud-minister Els Borst. Ook is er een haar van de verdachte gevonden. In het huis van Van U is ook een treinkaartje gevonden naar Amersfoort. Dat is gedateerd op de dag dat Borst de politie had gebeld, omdat er een verwarde man bij haar in de deur was geweest. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen Van U. Van U beroept zich op zijn zwijgrecht. In Zwolle is gistermiddag een 45-jarige man opgepakt van poging tot moord op een driejarig meisje. De vader zag de man gehurkt bij zijn dochter zitten, die buiten aan het spelen was. En toen hij ging kijken, vond hij zijn dochtertje en de man in de gang van zijn huis. Hij had zijn handen om de keel van het meisje. De man rende weg, maar kon later worden aangehouden. Het weer plaatselijk valt er nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Hier en daar breekt de zon door. Het is een graad of 17. Morgen wordt het 18 tot 20 graden en blijft het droog. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn, 6 kilometer. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar, bij Alsmeer, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. En verderop richting Alkmaar, bij Knoop het Velzen nog eens 10 kilometer file...